En net is die doorgebroken, vertelt onze correspondent. Het staat eigenlijk wel een beetje symbool voor de situatie op dit moment in Noorwegen. Op verschillende plekken is het eh, code rood en ehm, worden er, ehm, ja, zijn er al overstromingen... maar zijn er ook echt serieuze eh, angst, of is er serieuze angst op een uh, dijkdoorbraak... Ehm, Ehm, ja, ze hebben dit soort weer nog niet gezien in eh, de afgelopen 50 jaar in elk geval. En op sommige plekken nog nooit. Honderden mensen in de buurt van de Dam moesten voor de zekerheid hun huis al uit. Twee mannen die begin dit jaar in Deventer een cobra in iemands huis gooiden... moeten een jaar de cel in. De twee gooiden het illegale vuurwerk naar binnen via het toiletraam. Het slachtoffer heeft daar blijvende gehoorschade aan overgehouden. Sterrenfans in Drenthe, opgelet. Dikke kans dat je de komende dagen bij heldere nacht vallende sterren kan zien. Het is een jaarlijkse meteorenzwerm die zijn piek in de nacht van zaterdag op zondag bereikt. En in Vlissingen in Zeeland zijn een heleboel hulpverleners bij elkaar om te laten zien wat ze kunnen. Zo hielden Britse hulpverleners een vliegshow en staat er een kapotgeschoten Oekraïense ambulance. Dit is het resultaat van een raketaanval wat heeft plaatsgevonden op de plek waar deze ambulance stond in Oekraïne. In de regio Kharkiv, in Oost-Oekraïne is dat. Ook kunnen kinderen aan de slag als brandweer en je kan les krijgen over wat je moet doen als je auto bijvoorbeeld op de kop slaat. Ja, bijzonder. Dat zie je natuurlijk niet zo vaak van zo dichtbij. En dat is allemaal zo uit het vliegtuig vliegtuig gesprongen. Heel vet. Het is toch mooi dat het weer kan. En eh, mooi om te laten zien ook aan de kinderen eh, wat er allemaal is en wat ze allemaal kunnen. Het weer, het is een heldere avond met 9 graden. Een redelijk fris nachtje. Morgenochtend wat mist. Verder lekker veel zon en 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer aan de zuidkant van Amsterdam staat behoorlijk vast... en dat komt door werkzaamheden aan de A10 Zuid en aan de A4 bij Amsterdam... maar ook door een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Apkoude. Daar zijn drie rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Amstel heb je meer dan een uur vertraging. Het loopt daardoor ook helemaal vast op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen Badhoevedorp en de afrit AMC. Daar heb je ook zo'n uurtijdverlies. Daar is ook de verbindingsweg dicht bij knooppunt Holen van de A9 naar de A2 richting Utrecht. En je hebt vertraging op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum tussen Uithoorn en Meidrecht. Daar is de vertraging nu 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM.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 En toen heette het Ik moet nog wat jaren mee. Maar dit is Eddie Rabbit, Driving My Life Away. Lekker nummer om de show mee te beginnen, want we zijn er weer. De Nashville Radio Show, twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. Zoals ik al altijd zeg, kruip gewoon lekker dicht bij die speaker af... op wat voor manier je dan naar de show gaat luisteren. Want we hebben weer een bomvolle playlist. En zoals gewoonlijk, het tweede nummer in de show is natuurlijk altijd bluegrass muziek. Else Grimes House in Union Station en Bonita en Bill Butler. I grew up in the yards of Wheeling, West Virginia. A wheelhouse cub looking for an open door. In the packet Sweeney, with the keel of my Bonita just two months from her timbers till she I paid the fare march to Vicksburg and talk my way to hand the tiller on the course. In her planks I carve a notch and seal the vow be my Bonita. And her dowry was my life between the shores. info.nashvilleradio.nl kregen wij weer muziek opgestuurd. Zoals elke week. En daar zijn wij heel blij mee dat we heel veel lekkere nieuwe platen binnenkrijgen. Zoals deze. Het is een project wat eigenlijk half eh, Amerikaans is en half Duits. Het is eh, een project wat gestart is door Frank Renford. En hij zit niet stil, want er is weer een nieuwe single van The Cumberland River Project. Deze keer samen met Michelle Hoy. Dit is After the Rain. like a sea of red wine to get that thought in my head. I suffered in the silence, bathed myself in misery. But time passed by and slowly my clouded eyes could see. single van The Cumberland River Project samen met Michelle Hoy. Je hoorde After the Rain. En van country naar folk en we gaan ervoor naar Australië. Dit is Lynn Hazelton en The Last Whistle. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. When the last whistle blows and the quiet comes down All the men stood still in the deep of the ground And the women waited weary The children wore a frown When the last whistle blows as the sun goes down 'Cause his heartache and blues. Oh, mama, Well, don't you try. Yeah. baby, I ain't changing you all, mama. Well, don't you try to tie me down. I like drinking cold. Jacob Boyd en Time Me Down, hier van de National Radio Show. Zoals gewoon probeer ik elke week eh, hele aparte duetten voor jullie op de playlist te zetten. En ik heb er weer eentje gevonden. In 1981 werd dit nummer geschreven door Stevie Nicks, beter bekend van Fleetwood Mac. En ze bracht het zelf ook uit. Maar in 2012 werd het een duet tussen Aaron Watson en Elizabeth Cook. Dit is Letter Release. van Stevie Nicks niet ken. Maar ik ga die toch eens een keer beluisteren. Want wie weet hebben we over een poosje wel weer een hele nieuwe Nashville Spiegelplaat. Wie weet. Van eh, country naar bluegrass. Van zijn nieuwe album Wanderer is dit Darren Nicholson en Talking to the Moon. I dream I'm lying with you and our love is true. So I wrap my arms around you, say I'm sorry in a whisper. In the morning, it's like talking to the man in the moon. These days, I'm talking to the moon. He's the only one that understands how much I'm missing you. Can he tell you that I love you if you're talking to him? missing you. Can he tell you that I love you if you're talking to him too? These days I'm talking to maar liefst 18 IBMA Awards mocht deze meneer al op zijn schoorsteenmantel zetten. En dan vraag ik mij af, heeft hij dan een hele grote schoorsteenmantel? Geen idee, maar ik vind het toch een eh, knap kunstje.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 pardon I never promised you a rose garden I could sing you a tune and promise you the moon But if that's what it takes to hold you I'd just as soon let you go But there's one thing I want you to know You better look before you leap still waters run deep And there won't always be someone there to pull you out.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 country uit Nederland van Ramblin' Boots. Dat was Bone Dry. We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Ierland voor een lekker uptempo country pop nummer. Haar naam is Stacey Breen en dit is I Heard It From My Heart. de dokter, want ja, als je het van je hart gaat horen... vraag je je eigen af, wat is er aan de hand? Stacey Breen was dat met haar nieuwste single I Heard It From My Heart. In onze digitale brievenbus muziek uit Ierland. En verderop in de show natuurlijk nog veel meer van dit soort leuke inzendingen. Nu Americana van de Gulfstream Riders Down in Mexico. En een het Spotlight album. topics much. Now I can't imagine ever giving it up. Tequila, yes, I still need you. Tears keep rolling over salty lips. Swallowing pride with every sip. Still taste you, still miss you. het Spotlight-album voor deze week. En die staat geheel in het teken van Bluegrass, want het is het nieuwste album van Dale en Bradley. En dat album heet Kentucky For Me. Het album is haar dertiende exemplaar al en staat vol met hele bijzondere duetten. Je gaat eerst luisteren naar een duet samen met Aaron Bibelhauser en daarna een duet met Rebecca Lynn Howard. Het eerste nummer heet Darkwood Winter en daarna Love Train. Dit is het Nashville Spotlight Album. My father heard an axe one day across the valley wide and deep. He woke me from my bed, it was a warm and peaceful sleep. still blossoms bloom loaded up our wagons, every cow and every hen. Down the new cut road where Captain Boone led his gallant men. Past the gap beyond the white rocks by the pale and waxing moon. To the land of milk and honey where the dogwood blossoms bloom. We built our cabin in the springtime and there came a bitter chill. For my time spent in this valley, I have not to show. Someday, Lord, I pray this road may take me soon. Far from the land of milk and honey, where the dogwood blossoms bloom. Night Home. dancing, romancing, always on the go. Sunshine and to gamble. At poker, he's an ace. He's always lucky with the cards that got a face. At winning the money, he is sure a whiz. But when they win, they don't collect cause they don't know where he is. Dancing, romancing, always on the go. Sun shining down on Mexican Joe. no income tax cause he don't got no dough. Still he gets along just fine, how we'll never know. He's got everything he wants, a girl, a drink, a song. If we use his formula, we surely can't go wrong. His favorite playground is anywhere there's girls. He's got that something that sets their hearts awhirl. It couldn't be his money cause he ain't got a peso. But when he wants a kiss, all he gotta do is say so. Dancing, romancing, always on the go. Sun shining down on Mexican Joe. even lekker terug in de tijd met Jim Reeves en de Mexican Joe. Ik heb nog een digitale brievenbus inzending voor je klaarstaan uit Canada. Dat is de nieuwste single van Francine Honey.